Book 2 92 92 92อนุประโยครองลงมาที่สอง Bijzinnen met dat deel 2 Bijzinnen met dat 2 ผมโมโหที่คุณนอนกรน Het ergert me dat je snurkt. Het ergert me dat je snurkt. ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. ผมโมโหที่คุณมาช้า Het ergert me dat je zo laat komt. Het ergert me dat je zo laat komt. ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Ik denk dat hij een arts nodig heeft. Ik denk dat hij een arts nodig heeft. ผมคิดว่าเขาไม่สบาย Ik denk dat hij ziek is. Ik denk dat hij ziek is. ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ ik denk dat hij nu slaapt. Ik denk dat hij nu slaapt. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. We Wij hopen dat hij veel geld heeft. Wij hopen dat hij veel geld heeft. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Wij hopen dat hij miljonair is. Wij hopen dat hij miljonair is. ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. ผมดีใจที่คุณมา Ik vind het fijn dat u gekomen bent. Ik vind het fijn dat u gekomen bent. ผมดีใจที่คุณสนใจ Ik ben blij dat u belangstelling heeft. Ik ben blij dat u belangstelling heeft. ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. ผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว ik ben bang dat ik geen geld bij me heb. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb.